Uur. Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Het kabinet heeft toch al ingestemd met de spreidingswet. Daarmee worden gemeenten min of meer gedwongen om asielzoekers op te nemen. Ook moeten ze zelf de locaties regelen voor de opvang. De staatssecretaris die erover gaat, die dacht dat hij nog een week nodig zou hebben om zijn collega's te overtuigen. Maar dat is vandaag dus al gelukt. Er kwamen de afgelopen tijd veel kritiek op de plannen. De wet zou te ingewikkeld zijn en voor spanningen tussen gemeenten kunnen zorgen. Maar die kritiek heeft het kabinet nu dus definitief brief naast zich neergelegd. En zou jij een chip in je brein willen hebben als het je zou kunnen helpen? Neuralink, het medische bedrijf van Elon Musk, mag het nu gaan testen. Ze hebben goedkeuring gekregen van de Amerikaanse toezichthouder. Het bedrijf van Musk heeft een hersenimplantaat ontwikkeld... waarmee het brein kan communiceren met een computer. En het is een klein dingetje. It's fully implantable and wireless. So no wires and after the surgery uh, implant is under the skin en it is invisible. It also has a battery that you can charge wirelessly and you can use it at home. Ja, bijna onzichtbaar dingetje dus dat draadloos is op te laden. Doel is uiteindelijk om verlamde mensen weer te kunnen laten lopen en blinde mensen weer te kunnen laten zien. Maar zover is het nog niet. Tot nu toe werden de chips alleen getest op dieren. En daar was wat minder leuk nieuws over, want Neuralink kwam onder vuur te liggen doordat er veel dieren zoals schapen en apen waren overleden tijdens de proeven. En de directeur van het debatcentrum De Bali in Amsterdam, Juri Albrecht, zegt sorry... omdat hij een journalist heeft aangevallen. Dat klonk zo. Ik zie hier graag een andere. Even, neem maar even serieus. Open kaart voor het debatcentrum. Hé, hey, hey, hey, doe normaal! Doe normaal, man! Doe normaal! Juri, dit is toch geen normaal gedrag? Ja, de directeur van het debatcentrum ging door het lint nadat hij een paar vragen kreeg over de Russische president Poetin. Hij trok toen de microfoon uit de handen van de verslaggever en wilde hem daarna niet teruggeven. En nu heeft hij dus sorry gezegd. Het weer, het wordt een lekker zonnig Pinksterweekend. Vandaag is het nog het koelst met 15 graden in het noorden en 21 in Limburg. Zondag wordt de warmste dag, 18 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat nog 80 kilometer file in de regio. Ik geef een overzicht van de files die meer dan 10 minuten vertraging opleveren. Op de A6 is dat net het geval van Muiden naar Lelystad. Bij Lelystad is de vertraging 11 minuten. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Aalsmeer en de afrit Haarlem-Zuid een kwartier vertraging. Ook op de A9 richting Alkmaar verderop bij Beverwijk ook nog 12 kilometer en 10 minuten tijdverlies vanaf Raasdorp. Op de A10 de ring van Amsterdam op de ring West tussen Haarlem en Knopend Koenplein is de vertraging nog een kwartier. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A10 bij Volendam. Vanaf Zeeburg tot de afrit Volendam is de verdraging 25 minuten. Er zijn bij Volendam ook twee rijstroken dicht. Op de A27 van Utrecht naar Almere tussen Utrecht Noord en Eemnes...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 De woorden van de dochters van minister Kaag hebben er bij alle ministers ingehakt, zegt premier Rutte. De dochters willen dat Kaag stopt in de politiek vanwege bedreigingen. Rutte vindt dat het bedreigen van politici, journalisten of rechters niet normaal mag worden. De man die vorig jaar in Geldrop een man doodde door het wegslingeren van een metalen bal wordt niet vervolgd. Hij zou bij het volksspel uit evenwicht zijn geraakt waardoor de bal afzwaaide. En medewerker van de politie Midden-Nederland is opgepakt...